Botlewin met het NOS Journaal. Bij een universiteitscampus de Uithof in Utrecht zijn twee mannen om het leven gekomen. Een derde man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De drie slachtoffers zaten in een auto die tegen een lijnbus botste. Het is onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De inzittenden van de bus bleven ongedeerd. Nederlanders kiezen minder vaak voor een baan in Duitsland dan andersom. Er zijn bijna 9000 Nederlanders in de grensstreek die in Duitsland werken... ten opzichte van ruim 30.000 Duitsers die hier werk hebben gevonden. Volgens het CBS is er genoeg werk in Duitsland... en zouden nog veel meer Nederlanders daar een baan kunnen krijgen. Minister Koenders is kwaad over het Hongaarse referendum over vluchtelingen. Op 2 oktober mogen de Hongaren stemmen over het plan om vluchtelingen verplicht te verdelen over alle EU-staten. De Hongaarse premier is daartegen en volgens Koenders gebruikt hij het referendum om het plan om zeep te helpen. De politie onderzoekt een poging tot brandstichting bij een supermarkt in de Zaanse wijk Poelenburg. Die supermarkt was de afgelopen weken het middelpunt van overlast door jongeren in de wijk. Volgens een woordvoerder van de politie zou een buurbewoner hebben gezien dat iemand brand probeerde te stichten bij de supermarkt. Er waren vuilniszakken met huisvuil bij elkaar gezet tegen de gevel van het gebouw, maar er waren geen sporen van vuur te zien. En de democratische presidentskandidaat Hillary Clinton gaat waarschijnlijk vandaag weer verder met haar campagne, nadat ze afgelopen week moest stoppen vanwege een longontsteking. Haar dokter heeft laten weten dat hij goed te verhelpen was met de antibiotica en dat Clinton fit genoeg is voor het presidentschap. En dan nog het weer. Vannacht is het niet kouder dan een graad of 17. Overdag eerst nog zon en zeer warm, maar later meer bewolking en buien. Vanaf vrijdag is het wisselvallig en een stuk minder heet. Dit was het...